het Dielke Teerstra met het NOS-journaal. De Raad van Den Haag is akkoord met de opvang van 700 extra vluchtelingen in de stad. Ze worden ondergebracht in onder meer het oude ministerie van Sociale Zaken dat leeg staat. De Raad debatteerde tot diep in de nacht over de kwestie. De vergadering werd verstoord toen tientallen mensen de raadzaal probeerden binnen te gaan... terwijl daar te weinig plek was. De politie bracht hen naar de foyer waar ze het debat op schermen konden volgen. Den Haag vangt volgend jaar in totaal meer dan 2000 vluchtelingen op. De agent die vorige maand werd opgepakt omdat hij informatie zou hebben verkocht aan criminelen, kreeg bij zijn sollicitatie in 2009 een negatief advies van de inlichtingendienst AIVD. De politie negeerde dat en nam de man toch aan, schrijft NRC Handelsblad. Volgens de krant kwam de AIVD tot een negatief oordeel na onderzoek van zijn leefomgeving en zijn financiële situatie. De afgelopen dag meldde RTL Nieuws al dat de politiemol opviel door zijn luxueuze levensstijl. De politie onderzoekt nu waarom er niets met het AIVD-advies gedaan is. Koning Willem-Alexander ziet af van een extra uitkering van 30.000 euro. Hij had er wel recht op, omdat zijn salaris gekoppeld is aan dat van ambtenaren. En die krijgen allemaal een loonsverhoging. Willem-Alexander heeft besloten het geld niet te laten uitkeren... omdat het bedrag samenhangt met de pensioenopbouw. En de koning bouwt helemaal geen pensioen op. Hij krijgt na zijn aftreden een speciale uitkering. Premier Rutte maakte zijn besluit bekend in de Tweede Kamer. Het is ongebruikelijk dat de premier iets vertelt over de opvatting van het staatshoofd. Het weer, hier en daar regent het. Het is een graad of vier. In de ochtend is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Smiddags gaat het weer regenen bij 5 tot 13 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend wordt het droger.